Jelle Seubring met het NOS Journaal. In een plas in de buurt van Roermond is een 41-jarige man verdronken. De man zat met familieleden op een boot toen er een telefoon in het water viel. De man sprong er achteraan, maar kwam niet meer boven water. Na ruim een kwartier werd de man bewusteloos uit het water gehaald door de brandweer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. In Servië zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen geweld. Ze het aftreden van president Vucic en een aantal ministers. De minister van Onderwijs is al afgetreden, maar dat vinden de demonstranten niet genoeg. Het was het vierde grote protest in vier weken. Aanleiding voor de protesten zijn twee schietpartijen begin deze maand... waarbij 18 mensen om het leven kwamen. In Den Haag zijn bijna 1580 betogers van Extinction Rebellion aangehouden... Bij hun protest tegen subsidies voor de fossiele industrie... blokkeerden ze de Utrechtse baan in de A12. 40 betogers worden mogelijk vervolgd voor bijvoorbeeld vernieling of belediging. De rest niet, omdat de actie volgens de autoriteiten over het algemeen vreedzaam verliep. Op de grens tussen Iran en Afghanistan zijn vuurgevechten uitgebroken tussen de Taliban en Iraanse grenswachten. Daarbij zijn twee doden gevallen. De directe aanleiding is onduidelijk, maar de twee landen ruzien al een tijd over de toegang tot drinkwater uit de rivier de Helmand. Die stroomt grotendeels door Afghanistan, maar de Iraanse president waarschuwde de Taliban kort geleden dat Iran recht heeft op water uit de Helmand. Zowel Iran als Afghanistan kampen met aanhoudende droogte. Het weer helder, maar vannacht vanuit het noorden wat wolken.